Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het Vlaamse mediabedrijf DPG mag RTL Nederland toch overnemen. Dat heeft de toezichthouder bepaald. DPG is eigenaar van grote kranten zoals het AD en de Volkskrant. De deal werd eind 2023 al aangekondigd, maar nu pas is er groen licht. En mijn economiecollega Ruben Echt legt uit waarom. Daar moet alleen de waakhond, de autoriteit Consument en Markt, er nog naar kijken. Want wordt zo'n bedrijf niet te groot? Valt er nog wat te kiezen voor consumenten, voor adverteerders? En die zorgen waren er inderdaad. Eerder eh, ketste de ACM al een fusie tussen Talpa en RTL af. Want dan zouden te veel tv-zenders eh, in handen komen van eh, één bedrijf. De overname van RTL door DPG Media kost zo'n 1,1 miljard euro. Designerdrugs is in de uitverkoop. Webshops stunten met kortingen nu omdat ze voor komende dinsdag van hun voorraad af willen. Want dan wordt designerdrugs vanaf dan verboden. Nu zijn ze nog vrij verkrijgbaar. Meestal is zo'n designerdruk een variant op een druk die al verboden is. Met een kleine chemische aanpassing mag je dan weer. Verslavingsartsen maken zich zorgen over de uitverkoop. Zij zeggen, je weet niet precies wat je koopt en dat kan hartstikke gevaarlijk zijn. De kans dat je oom agent tegenkomt in Overijssel en Gelderland blijft de komende tijd laag. De politie in het oosten van het land heeft namelijk tot 2030 een groot tekort aan medewerkers, blijkt het onderzoek. Vooral de recherche moet op zoek naar nieuwe mensen. Volgens de politie is er geen duidelijke oorzaak van het personeelstekort. Wel zien ze een trend dat mensen steeds minder lang bij één werkgever blijven. En Ruud van Nistelrooy is per direct ontslagen bij Leicester City. De club degradeerde twee maanden terug uit de Premier League. Van Nistelrooy werd eind vorig jaar aangesteld bij de Engelse club. Maar wist de tij niet te keren, vertelt verslaggever Joep Schreuder. Hij won slechts vier wedstrijden en eigenlijk was Leicester al vroeg in het voorjaar gedegradeerd. Dus inderdaad ontslagen, op non-actief gezet... maar in onderling goed overleg. Wel vreemd, net voor het begin van het nieuwe seizoen. Het weer nog. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noorden en het oosten van het land kan het wel iets langer gaan duren. Blijft het langer bewolkt. Het is 20 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland loopt het vooral vast bij Amsterdam. Zoals op de A9 van Alkmaar naar Diemen tussen Badhoevedorp en Knopend Holendrecht. Doe je er 25 minuten langer over. Dat heeft te maken met werkzaamheden op de A10.